Uur. Morat Terwakili met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat regelmatig sport is opnieuw gedaald. Dat komt vooral door de twee lockdowns, blijkt uit onderzoek van sportkoppel NOC-NSF. De coronacrisis heeft vooral invloed gehad op het sportgedrag van jongeren van 13 tot en met 18 jaar. In die groep daalde het aantal sporters binnen twee jaar met 13 procent. Bij volwassenen sporten 8 procent minder. Het sporten is sinds de start van de meting in 2013 niet zo laag geweest. Volgens NOC-NSF verkeert Nederland nu na de coronacrisis in een beweegcrisis. De hoogste Amerikaanse militaire officier, generaal Mark Milley... en de Russische stafchef Valery Gerasimov... hebben elkaar voor het eerst sinds de inval in Oekraïne gesproken. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie. Zoals vooraf afgesproken blijft de inhoud van het telefoongesprek geheim. Volgens het Pentagon is er in ieder geval gesproken over verschillende veiligheidsgerelateerde problemen. Verder is er afgesproken om met elkaar in contact te blijven. In Sittard is gistermiddag een lichaam gevonden. De politie denkt dat het gaat om de 19-jarige jongen die al een week werd vermist. Het lichaam lag in een bos aan de rand van een villawijk. De politie heeft sterke vermoedens dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Hij werd vorige week woensdag voor het laatst gezien. S'avonds in het centrum van Sittard. Een gevangenenbewaarder van de vrouwengevangenis in Nieuwersluis wordt ervan verdacht dat hij zeker drie gevangenen seksueel heeft misbruikt. De rechtbank Midden-Nederland bevestigt dat de man van 47 dinsdag is gearresteerd en nog zeker 14 dagen vast blijft zitten. Hij zou de drie vrouwen tussen 2010 en 2016 misbruikt hebben. Een van de vrouwen deed vorig jaar mei al aangifte. De man is hangende het onderzoek door de gevangenisleiding geschorst. En dan het weer. Het is droog met opklaringen en vannacht kan er mist ontstaan. In de ochtend breekt de zon even door, maar al vrij snel volgt veel regen en mogelijk ook onweer.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 When things are big that should be small. Who can tell what magic spells We'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world. for the West Sea. Whoa! come give me your lo lo lo lo 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.